Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nu echt bijna nergens meer een studentenkamer te vinden. In alle studentensteden bij elkaar is er een tekort van 27.000 kamers. Dat komt niet alleen omdat er meer studenten zijn... Maar ook omdat die steeds vaker in hun eentje wonen, zegt dit kenniscentrum. Wat wij zien is dat er nu echt alleen maar studio's worden gebouwd. En ja, geen kamers. En dat komt gewoon omdat dat eh, financieel niet haalbaar is. Het komt door allerlei regels en doordat het verhuurders veel meer geld oplevert als ze een studio verhuren. Daar baalt het kenniscentrum wel van. Zij zeggen dat op kamers wonen ook heel goed is voor je sociale ontwikkeling. Mensen uit Band in de Noordoostpolder in Flevoland... konden gisteravond naar een buurtbijeenkomst... over het mogelijk nieuwe aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het COA en de staatssecretaris willen dat graag daar neerzetten... om Ter Apel te ontlasten. Maar bewoners zitten er niet op te wachten... omdat er vlakbij al een AZC is met plek voor duizend mensen. Heel veel mensen zijn niet tegen asielzoekers, wel tegen aanmeldcentrum. Omdat eh, gezien de tendens in Ter Apel... Ja, dat, dat zorgt voor heel veel, eh, hoe moet je dat zeggen, ehm, reuring... maar dan in de negen zin van het woord. hoe was deze bijeenkomst voor u? Het, eh, het eh, neemt mijn zorgen niet weg. Ik hoop eh, persoonlijk dat het centrum hier niet komt. De staatssecretaris vindt het juist handig dat het dichtbij al een bestaand AZC is. In Canada is ook de tweede verdachte van een serie steekpartijen opgepakt... en ook hij is overleden. Mogelijk pleegde hij zelfmoord. Zondag staken twee broers tien mensen dood, 18 anderen raakten gewond... Ze gingen daarna op de vlucht. De broer werd eerder deze week al doodgevonden. Het is niet duidelijk waarom ze al die mensen staken. Een van de broers was wel al vaker veroordeeld voor geweldsdingen. En er is een hoop getrouwd dit jaar. Tot en met juli zeiden ruim 40.000 mensen ja tegen elkaar. Dat is een stuk meer dan tijdens de twee coronajaren... en ook meer dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Het komt volgens het CBS omdat er veel inhaalhuwelijken waren... en omdat er een populaire palindroomtrouwdatum was dit jaar. 22 februari 2022. Het weer nog, een wisselvallig dagje met flinke buien. Vanmiddag wordt het wel iets vaker droog en breekt de zon ook af en toe door. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met wat drukte op de A7 van Hoorn naar Zaanstad... tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Noord 5 kilometer langzaam rijden. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam... tussen Monnikendam en Broek in Waterland 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. many times I've been watching you kindness greeting me. Everything smells like sympathy. Who am I fooling with? I gotta live. hoofdletter gente. show I'm proud of you, my son that you have known me.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 Phone number one made a picnic for two. Saw you was nervous, I thought it was cool. Until I found out that his mom made the food. It was good though. Boy number two had a beautiful face. highly agree to go back to his place.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 Voor de derde dag op rij is er een regionale staking in het streekvervoer. Dit keer in Gelderland, Brabant en Limburg. Werknemers staken om een betere CAO af te dwingen. Woningcorporaties en commerciële huisvesters gaan de komende acht jaar 60.000 betaalbare studentenwoningen uit de grond stampen. Ze krijgen hulp van gemeenten en onderwijsinstellingen. Dat staat in een nieuw landelijk actieplan. De parlementaire enquêtecommissie Gaswinning verhoort vandaag de voormalige president-directeur van Shell Nederland, Dick Benschop. Hij is de huidige directeur van Schiphol. Het weer, het trekken flinke regenbuien met soms onweer langzaam van zuid naar noord over het land.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 lo fermerò als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. even understand this. So I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my Jesus, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a mom. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name, please. I will be the last one standing here to protect you Don't go up too soon From now Yo. forever you always my G broke when I found out there's a hole in yours Had me stressed out for weeks but I cope of course No way you would have left us, you was three months old You got a long life ahead of you, I know there's more to make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mom proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is.